Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie in Rotterdam onderzoekt een appgroep met agenten... waarin seksistische en vrouwonvriendelijke berichten over hun collega's zouden zijn gestuurd. Negen agenten zitten daardoor voorlopig thuis. Het is niet de eerste keer dat er dit soort appjes worden verstuurd... door agenten bij de Rotterdamse politie. Het gebeurde een paar jaar geleden ook al... en een aantal agenten werden toen ontslagen. De politie heeft twee jongens van 13 en 15 opgepakt voor de dood van een man in Amsterdam. Hij werd eind vorige maand gevonden door omstanders en had een straattegel op zijn hoofd. De man overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Voor het eerst heeft een fokker van Franse bulldogs, je weet wel van die kleine hondjes met een platte snuit, een boete van duizenden euro's gekregen. Het fokker van dit ras mag niet, omdat de honden door de tekorte snuit moeilijk kunnen ademen. Maar alleen zo'n boete is niet genoeg, zegt de organisatie die de boetes uitdeelt. Ja, als je echt als consument een hond wil met een tekorte snuit, kun je ook via het illegale circuit, via het buitenland, eh, daar nog aankomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die consument zich eh, bewust wordt dat dit soort dieren eh, eigenlijk gewoon niet meer kan. En ze waren al samengespot bij de VMA Awards... waardoor de geruchtenmachine weer ging draaien. Maar nu is het ook officieel. Na 20 jaar komt de populaire Amerikaanse boyband NSYNC weer met een nieuw nummer. En een deel van de video is al uitgelekt via X. Better Place heet het nummer en het blijft hier wel bij, want de band heeft geen plannen voor een comeback.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 Hij heeft de uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un geaccepteerd, meldt het Kremlin. Wanneer het bezoek plaatsvindt is nog niet duidelijk. Twee jongens van 13 en 15 zijn aangehouden voor de dood van een man in Amsterdam. Hij werd eind augustus gevonden door omstanders met een straattegel op zijn hoofd. Demissionair premier Rutte heeft de Gouden Erepenning voor menslievend hulpbetoon uitgereikt aan de overleden verzetsveld Jan Zwartendijk. Die redde in de Tweede Wereldoorlog in Litouwen duizenden Poolse Joden door aan hen een Nederlands visum te geven. Het weer vanavond en vannacht helder weer.